6 uur. Waterwalgemoed met het NWS-journaal. De verplichte neutrale verpakking van sigaretten gaat als het aan het kabinet ligt op 1 januari volgend jaar in. Dan mogen er alleen nog pakjes worden verkocht die allemaal dezelfde vorm en neutrale kleur hebben, om het roken minder aantrekkelijk te maken. De verpakkingsregel geldt ook voor shack. Vanaf vandaag worden alle ongeveer 500 Nederlanders teruggehaald... die via een georganiseerde reis in Sri Lanka zijn. Ze komen naar huis omdat er aanwijzingen zijn... dat er nieuwe aanslagen worden gepleegd. De hele terughaaloperatie duurt waarschijnlijk vijf dagen. Het dodental van de aanslagen op paaszondag is naar beneden bijgesteld... naar ongeveer 260. Minister Slop heeft een lid van het commissariaat voor de media geschorst... na ophef over een roman waarvan deze Erik Eljon mede-auteur is. In dat boek Dwergwerpen gaat het volgens de achterflap... over de tomeloze geldingsdrang van omroepbestuurders... en het egoïsme van tv-presentatoren. De twee andere leden van het commissariaat namen openlijk afstand van het boek. In Los Angeles zitten ruim 200 studenten en medewerkers van twee universiteiten in quarantaine vanwege een uitbraak van de mazelen. Ze kunnen niet bewijzen dat ze zijn gevaccineerd en moeten daarom contact met andere meiden. De mazelenuitbraak van dit jaar is de ergste in 25 jaar in de VS. Zo'n 700 mensen zijn ziek geworden. Een van de dekstenen van een hudebed in Eksterhalte in Drenthe is gevallen. Volgens het Drentse landschap is er misschien iemand op het hunebed geklommen. De stichting onderzoekt hoe de duizenden jaren oude grafkamer kan worden gerestaureerd. Vorig jaar werden er nog waarschuwingsborden bij de Drentse hunebedden geplaatst om beklimmen tegen te gaan. Het weer, nu nog buien in het oosten en noordoosten... maar overdag breekt vanuit het zuidwesten de zon vaker door... en is het op de meeste plaatsen droog bij zo'n 17 graden. Morgen, Koningsdag, is het fris, maximaal 13 graden...